Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Utrecht komen van 100 leden van GroenLinks bijeen. Ze zullen op het congres vooral praten over de politietrainingsmissie in Afghanistan. Er ligt een motie klaar die de fractie opdraagt om de steun aan de missie in te trekken. Maar de Kamerleden willen ermee doorgaan. Fractieleider Sap heeft laten weten wel tegen uitbreiding van de missie te zijn, zoals premier Rutte wil. Amnesty International roept Europese regeringen op het ACTA-verdrag niet te ratificeren. ACTA is bedoeld om illegaal downloaden en de productie van namaakartikelen tegen te gaan. Maar tegenstanders, waaronder Amnesty, vrezen dat het verdrag de rechten van burgers te veel inperkt. In tientallen Europese steden, waaronder Amsterdam, wordt vandaag tegen ACTA gedemonstreerd. Hoewel het autobezit toeneemt, zal het brandstofverbruik in Nederland flink afnemen. Volgens brancheorganisatie BOVAG komt dat doordat nieuwe auto's steeds zuiniger zijn en ook doordat er per auto steeds minder kilometers worden gereden. In 2020 wordt er in Nederland ruim 1 miljard liter minder benzine en diesel getankt. Een daling van bijna 15% vergeleken met 2010. In de politiek wordt bezorgd gereageerd op de problemen bij KPN. Het bedrijf sloot gisteren uit voorzorg 2 miljoen mailadressen af... nadat hackers privégegevens van ruim 500 KPN-klanten hadden gepubliceerd. De SP wil een spoeddebat over de kwestie, GroenLinks heeft Kamervragen gesteld... en de PvdA noemt de situatie ongehoord. Onder meer omdat KPN veel te laat de autoriteiten en klanten zou hebben geïnformeerd. Jaarlijks kan 100 miljoen euro worden bespaard op medicijnkosten van ouderen, blijkt uit berekeningen die het ministerie van Volksgezondheid heeft laten maken. Veel ouderen slikken vijf of meer medicijnen tegelijk, die ze alsmaar krijgen met herhaalrecepten die nooit worden herzien.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 Wat is mijn hart? Wat is jouw woord? harten berekend is. Als het beeld dat je schetst dat me kwetst zo vertekend is. Wat is jouw woord? Wat is mijn naam? Ben ik iets, ben ik iets? ben ik iemand of niemand meer?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 out on the island. In the back room, she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, Hey, babe, take a walk on the wild side. Said, Hey, babe, take a walk on the wild side.